it back before it all friends, yeah, talking till the daylight Took the joys alongside the pain With not much to lose, but so much to gain Are you hearing me? Cause I don't wanna miss it You adrift on memory bliss It was the Street on a rainy night I was down on one knee and you were mine for life We were thinking we would never be apart With your name tattooed across my heart Oh, who would've thought it would end up like this? Where everything we talked about is gone And the only chance we have of moving on Is trying to take it back before it hours and the hours feel like days. Hours feel like days. You know, right now I can't be home, but I'm coming. broken back. Script hoorde Daarna Bruno Mars met Long Distance. En nu net U2 met eh, Beautiful Day. Het is een hele mooie dag. Beetje regenachtig, maar... Ja, en nu mistig en koud en vervelend en naar. vind nee, wel een leuke dag. <laughs> ik vind het een heerlijke dag. Ehm, ja, hoe vind je het tot nu toe gaan, Niels? Gaat wel lekker, toch? is, een... het is nieuw, hè? Het bestaat nog niet wat we doen, eigenlijk. Nee, dat klopt. Drie artiesten hebben we. Voor de mensen die pas, nu pas inschakelen. Dat zijn YouTube, Bruno Mars en The Script. En van, drie, van die drie artiesten draaien we alleen maar nummers. Twee uur lang. En ja, ik denk dat rond een uurtje of kwart voor zeven maken bekend wat wij, Niels en ik, de beste artiest vinden. Het beste nummer. Ja, het beste nummer. En van elke artiest, is van YouTube, Bruno Mars en The Script, hun eigen beste nummer. Want oh ja. Dus eigenlijk eh, hebben we straks een top 5 van, eh, van nummers en bands. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik vind het persoonlijk heel leuk om te doen eigenlijk. Ja, is weer eens wat anders. Ja. Je, je hoort dit dan. Het is gewoon eigenlijk nieuw. Het is ook wel even moeilijk, maar ja. Het is leuk. Ik denk dat het experiment geslaagd is. Nu al. Ik denk het ook. Dus voor eh, de volgende eerste eh, vrijdag van de maand gaan we het zeker weer doen. Ja. Gaan we nu luisteren naar eh, de script met Walk Away With. I don't know why she's with me. I only brought her trouble since the day she met me. If I was hurt by now, I would have left me. I would have walked away, but now, broken away. Somehow I said she forgave me. She said a woman's gotta do what she gotta do. Even if it means she denied herself the truth. Cause when you're in too deep, you wake up when it's too late. You're falling in love in the worst way. And if you don't go now, then you stay. Cause I'll never let you leave, never let you breathe. Cause if you heart of darkness. Saying, I know you got a soul, even though you're heartless. How could any woman in her right mind be so blind to find something to save? Instead of walking with me, she should've. She finds color in the darkest places. She finds beauty in the saddest of faces. With such a cool, crude headstrong city girl, could've had the world, but you're falling in love in the worst way. And if you don't go now, then you stay. Cause I'll never let you leave, never let you breathe. Cause if you for heaven, baby, it's your and me. trouble since the day she met me. If I was hurt by now, I would've left me. I would've walked away. But you're falling in love in the worst way. And if you don't go now, then you stay. Cause I'll never let you leave, never let you breathe. Cause if you're looking for heaven, baby, you sure I'd say hey Now think about i it.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 Wow. not, not, not, not, not, not, not, not, not, not, nothing on you, was dat. Van? Ja. Van Bruno Mars en B.O.B. En wat is er speciaal aan dit nummer? Niels, vertel het ons. Ik heb geen idee. het is de hit waar Bruno Mars en B.O.B. mee doorbraken. Allebei. Oké. Want van B.O.B. heb je daarna bijvoorbeeld nog Airplanes gehoord of uh, noem het maar op. En Bruno Mars, ja, dat is wel het bekende verhaal. Die is nu gewoon uber bekend heel over de hele wereld. Hij heeft ook allemaal lekkere nummers. Daarvoor hoorde je de script met Walk Away With. Lekker nummer. lekker nummer. Ik kende het nog niet, maar het was een... Eh, ja. Het een lekker nummertje. die vind ik goed. En eh, even tussendoor. Ehm, Dead Man Walking. Ja, die was ook eh, goed. Vind ik ook wel een heerlijk nummer. Ehm, ja, voor de rest eh, ga ik nu eventjes iets vertellen over, over, de, dus- over de script, de band. Een van de bands die we hebben. Eh, de script komt, ja, Niels had het al verteld, of verklapt. Ik, ik helemaal tease en zo, dat mensen denken, oh, we blijven luisteren, we blijven luisteren. Maar nee, Niels die verklapt het meteen weer, Ik, wil het niet laten. Want waar komt, waar komt de script en waar komt YouTube vandaan? Ierland. Uit Ierland. Ik wist het dus echt niet. Ehm, iedereen kent natuurlijk eh, de script wel van een echte hit. Weet jij het? Ja. Ja, het, het staat voor je neus, maar goed. The Man Who Can't Be Moved. Dus ja, die ken ik. Dat hij op die bocht van die straat staat te wachten. Ja. Of, ja, daar ja, staat te wachten op een meisje. Daar staat hij vast in de grond. Letterlijk vertaald. Wie het verzint, dat weet ik niet, maar dat is letterlijk vertaald. Ehm, dat was eigenlijk zijn eerste grote doorbraak in, in Europa. Daarmee kwam hij de top 40 in. Uh, ja, noem het allemaal maar op. Hij is daarmee met het nummer is doorgebroken in Spanje, Duitsland en natuurlijk bij ons dan. Het was de alarmschijf op Radio 538. <laughs> en Niels zit nu echt hele rare bekken te trekken. Maar goed, dat is Niels. Ehm, ja, de Skip kwam dus uit het Verenigd Koninkrijk. Um, hun nieuwe cd is, ja, daar komen de meeste hits die wij vandaag draaien vanaf. Eh, die cd, echt mensen, wilt u lekkere muziek? Houdt u een beetje van rock? Ze komen niet uit het Verenigd Koninkrijk? Ja, wel, zo noem je dat. Ierland, ja, Engeland, Schotland, Verenigd Koninkrijk. Ierland. Zeg ik toch? Ja. Ehm, maar wilt u echt een, eh, een heerlijke cd even in de auto, lekker onderweg s morgens? Koop de cd van een script, mensen. Hij is echt zo ongelooflijk goed. Echt Zeker. elk nummer wat erop staat is echt, echt perfect. Het is gewoon zo lekker. Ehm, nog een leuk feitje, detailje. Een nummer voor de first time. Ik dacht persoonlijk zelf dat hij hoger had gestaan in de top 40. Want hij stond 16e op het hoogst. Ja. Ik dacht echt dat die, die werd zo veel gedraaid op de radio. Ja, dat klopt. Hij werd eh, helemaal plat, <clears throat> sorry. Hij werd helemaal plat gedraaid. Je moet even kijken in skill. Ja. wat is ook wat leuk aan dat, aan dat nummer? Ja, dat moet je gewoon weten. Oh ja, die hebben wij als eerste liedje gedraaid. Ja. Ja. Helemaal trillend en zo, maar goed.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 Not for my family, cause mammy's got family stamps, don't buy diapers. And a snowman, there's no McKay Piper my life. These times are so hard. It's getting even harder. Trying to feed the water. My C Plus, see the sun caught up between me and a father and a prima donna. Baby's mama's drama screaming. Ja, heel exclusief was het nummer. Zeker. Ja, je hoorde net YouTube met Green Day, de heerlijke andere band. Maar goed, die komt ook nog wel een keertje langs, geloof ik. Met de Sensor Coming. Eh, dan daarna hoorde je de script met Lose Yourself. Heel lekker nummer. Heel lekker nummer. Origineel van M&M Van M&M Ik zeg altijd Eminem. Maar het is M&M Dat weet ik. Net als die dingetjes die ik ook kan eten. Precies, die. Daar denk ik dan weer aan. Nou, dat komt. En eh, nu net hoorde je Bruno Mars met David Guetta met... Like Tonight. Like maar Tonight. dat nummer dat gaat nog uitkomen denk ik op single. Want het is een best wel... Ja, David Guetta. Wat hij aanraakt is een hit. Precies. En eh, nu gaan we luisteren als het goed is naar uh, de script met Anybody There. Ja? Ik denk dat we wel iets... Al, we hebben in de afgelopen... Nou, 12 minuten hebben we denk ik wel de winnaar van het beste nummer gehoord. Ik weet wel zeker. Ik weet het denk ik ook wel zeker. Nou, en wij zijn een jury, dus... Uh... Wij weten wie er gaat winnen. Maar nu de script met Anybody There. Komt-ie. My head is saying no But my heart keeps giving in So hard to that I let it slide, but it's me that's slipping in. Thought that I'd go for a ride before this crash. I'm dying in. Where if I'm judged on the life I've been living, and if heaven is not so forgiving, well I know it, cause I. grito best friend, and I throw away all my selfish. Mars. today. Zeker. Ken je dat? Nou, dat ken je ook nog niet natuurlijk. Ja, tuurlijk wel. Oh, dat ken je al. Mooi. Daarvoor, YouTube met The City of Blinding Lights. Oh, dat is ook zo'n lekker nummer. Heerlijk nummer. En eh, daarvoor, weer... The Script met Anybody, there. Yes, I'm here. Oh, ben je... Maar... Ja, je bent zo klein, net als Bruno Mars. Ik kan niet, ah. kan niet zien. <laughs> Sorry, ik ben ook niet de <laughs> groot. En bijna 18. Maar goed. En volwassen dus. Nou, mooi. Ehm, jullie kunnen ook lid worden van onze Hives. Onze Hives is het Niet doen. <laughs> Wel doen, zeg ik. Ik ben de oprichter en jij ook. Dus eh, daar kun je naar luisteren. Met ongeveer vijf minuten na het volgende nummer, denk ik ongeveer, maken we de winnaar bekend. Of het hele lijstje zelfs. Het lijstje is ook terug te vinden op onze huis na de uitzending. Rond een uurtje of half acht, denk ik. Um, zullen we iets verklappen? Nou. Dat het wel zo dat ik twee keer de script achter elkaar is. Is goed. Ja? Ja? Oké, mooi. Maar eerst dus nu uh, Exit Pounds With van de script. En straks zijn we even weer terug over, nou, het zal het zijn? Jij weet Vier het? minuten. Vier minuten. Zijn we weer even terug. Dan komt het, de, de absolute nummer 1 in. Ja, dan gaan we de winnaar vertellen. Van eh, de beste song. En als je mij een beetje begrijpt, is dat natuurlijk ook de script. Ja, dat hebben we al een beetje. Qua song. Maar we gaan dus nu luisteren naar de Script met Exit Woods... Bounce. Bounce Wit. Ja, Leuke titel, hè? Ja, zeker. <laughs> Ja, dat is de script met Exit Woods Wit. Ja, ik heb hem goed gezegd. Kijk, gaan we beginnen met de eh, top 4, 5. 5 is het, ja. Ja, we gaan beginnen met het beste nummer van Bruno, Bruno Mars. Dat vinden wij Lickerster Blue. Heerlijk nummer, maar net niet goed genoeg. net niet goed om te winnen. Dit rijtje. Dan eh, nummer 2, U2. En eh, het nummer, Niels, zeg jij het maar. City of Blinding Lights. Dan het beste nummer van de script. Lose Yourself. Het is een cover van Eminem trouwens. Daar kan je het wel van herinneren. Alleen ik vind deze versie beter. Ja, klopt. Persoonlijk. Nou, de beste band, ja. Uh, daar... wij. Ja, YouTube. Ik uh, eh, hoefde ik... niet eens te luisteren naar alle muziek, ik wist het al. Deze is Ja, het is... ja, van dit rijtje wel. Mijn favoriete band is toch Coldplay. Oké. Maar goed, dit komt ook nog een keertje volgende, week, of, eh, volgende maand. En dan... Gaan we nu luisteren naar... Nummer 1.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 Het vervuilde water wordt opgeslagen in tanks omdat het niet op de gebruikelijke manier veilig kan worden gezuiverd. Uit de test blijkt dat er onder meer kankerverwekkende aromaten in het water zitten zoals xyleen, naftaleen en tolueen. De gemeente Moerdijk zegt toen nog vandaag uit te leggen wat een en ander betekent voor de volksgezondheid. Het is nog niet duidelijk of het kabinet een meerderheid achter zich krijgt in de Tweede Kamer voor de nieuwe Afghanistan-missie. Gedoogpartner PVV is tegen een nieuwe missie, net als oppositiepartij PvdA. D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben hun standpunt nog niet bepaald. D66-leider Pechtold en GroenLinks-fractievoorzitter Sap willen eerst een hoorzitting met deskundigen. Het kabinet schrijft aan de Kamer dat het uitgangspunt van de missie is om politie en justitie in Afghanistan te versterken en het functioneren van de rechtsstaat te verbeteren. Het kabinet benadrukt dat de missie niet wordt ingezet voor offensieve militaire activiteiten en daarmee wezenlijk anders is dan wat Nederland eerder in Afghanistan heeft gedaan. De missie moet tot 2014 blijven. In Wallonië hebben de overstromingen aan drie mensen het leven gekost. Ze verongelukten toen ze met hun auto door het water slipten. Het regen- en smeltwater leidt tot grote overlast in Wallonië. Wegen zijn afgesloten en kelders zijn ondergelopen. In Zuid-Limburg maakt men zich zorgen over het stijgende waterpeil van de Maas. Op een aantal plaatsen langs de rivier zijn pompen neergezet. Ook Duitsland kampt met wateroverlast. Jan Blokhuizen en Koen Verwij staan op de plaatsen 1 en 2 na de eerste dag van het Europees kampioenschap schaatsen in Colalbo. Blokhuizen en Verwij werden tweede en derde op de 500 meter en eindigden op de 5 kilometer als vierde en tweede. De 5 kilometer werd gewonnen door de Rus Kobrev. Het weer, hier en daar nog wat regen. Vannacht blijft het enkele graden boven nul. Morgen wordt het herfstachtig en tussen de 7 en 11 graden.